van de PVV. Volgens Nijvers hebben niet-westerse allochtonen vaker een uitkering en zijn ze ook oververtegenwoordigd in de criminaliteit. PVV-leider Wilders vindt daarom dat veel bezuinigingen niet nodig meer zijn als de immigratie drastisch wordt beperkt. De leiders van D66 en PvdA, Pechtold en Cohen, vinden dat de kosten van bevolkingsgroepen de afgelopen dagen olieresten aangespoeld. Maar die blijken niet afkomstig te zijn van de lekkende bron of van het gezonken boorplatform. De zeestroming passeert ook de noordkust van Cuba. De Amerikaanse regering overlegt met Cuba over mogelijke verontreiniging van de stranden. Een oud-directielid van een corporatie voor bejaardenhuisvesting in Hoofddorp is opgepakt voor fraude. Ook een oud-medewerker van de stichting en drie bestuurders van vastgoedbedrijven zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer oplichting en het witwassen van geld. De OM zegt dat de stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden waarschijnlijk voor miljoenen euro's is benadeeld.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 In Polen is het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau gesloten... omdat de rivier de Wisla dreigt te overstromen. De afgelopen dagen heeft het in het zuiden van Polen hevig geregend... waardoor rivieren als de Wisla op veel plaatsen zijn overstroomd. Archieven en museumstukken uit het concentratiekamp zijn in veiligheid gebracht. Het is nooit eerder gebeurd dat het terrein van Auschwitz-Birkenau... wegens overstromingsgevaar werd gesloten. Al enkele dagen worden grote delen van Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Servië en Polen geteisterd door noodweer en overstromingen. Daarbij zijn tot nu toe negen mensen om het leven gekomen, vijf in Polen. Ook zijn duizenden mensen geëvacueerd. Hero Brinkman van de PVV gaat proberen voor de partij een jongerenafdeling op te richten. Hij vertelde dat in het programma Knevelen van de Brink. Brinkman nodigde jonge sympathisanten uit maandag naar de Tweede Kamer in Den Haag te komen voor een ronde tafelgesprek. Daarna wil hij op internet handtekeningen van jongeren verzamelen, waarmee hij de PVV-fractie in de Kamer hoopt te overtuigen van het nut van een jongerenafdeling. Brinkman zei dat hij Geert Wilders op de hoogte heeft gesteld van zijn plan.